Morat Rouakili met het NOS-journaal. De man die vorig jaar op een kersttoet inreed in de Amerikaanse staat Wisconsin... is veroordeeld tot zes levenslange gevangenisstraffen... zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. De rechter voegde daar nog eens een symbolische 1067 jaar aan toe... om te benadrukken hoe ernstig het dodelijke misdrijf was. Daryl Brooks boorde zich in 2021 met zijn SUV door een afzetting... na een ruzie met zijn ex-vriendin. Vervolgens reed hij van achteren in op de jaarlijkse parade van Waukesha. Zes deelnemers aan de parade kwamen om het leven, waaronder een achtjarige jongen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft republikeins fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy gefeliciteerd met de overwinning. De Republikeinse Partij heeft de benodigde 218 zetels behaald die nodig zijn voor een meerderheid in het Huis. Dat de Republikeinen het huis zouden winnen werd verwacht. Eerder ging de Senaat naar de Democraten. In een huis in Kuik in Brabant zijn twee doden gevonden na een steekincident. Het zijn de bewoners van 73 en 75 jaar oud. Volgens de politie werden hulpdiensten en een traumahelikopter opgeroepen... maar mocht hulp niet meer baten. De aanleiding voor de steekpartij in Kuik is niet bekend. Rijkswaterstaat en de ANWB verwachten morgen een zware ochtend- en avondspits. Door een combinatie van slecht weer en een groot verkeersaanbod wordt het waarschijnlijk erg druk. Rijkswaterstaat adviseert mensen om thuis te werken of buiten de spits de weg op te gaan. Dinsdag en donderdag zijn doorgaans de drukste dagen op de weg. Het weer. Vannacht is het zwaar bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt een gebied met regen over de rest van ons land.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 You can hear me howling at the full moon. You know how to get to me like voodoo. Who knew? Evergreens ever grow old. I do think about the place that you hold in my heart. And all I ever needed, you and I are more than just a memory.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 Cause there's far too many to mention. That's the way of life. window daytime coffee on the stove. Your sweet ice cream, but you could use a flake or two. Blue bubble gum twister on your tongue. unstoppable, and our hearts will never fall.